het NOS-journaal. begonnen. Op de agenda staan onderwerpen als strijd tegen corruptie, de voedselprijzen en de regulering van de financiële markten. Maar de regeringsleiders van de belangrijkste industrielanden zullen waarschijnlijk net als gisteren vooral praten over de Europese schuldencrisis en de situatie in Griekenland. Ook wordt verder onderhandeld over het vergroten van de slagkracht van het Internationaal Monetair Fonds. Het IMF kan daardoor beter optreden om de Europese crisis te bestrijden. De haven van Oakland in de Verenigde Staten is weer open. Het werk heeft twee dagen stilgelegen nadat de haven was bezet door demonstranten van de Occupy-beweging. Het protest begon vreedzaam, maar gisteren liep het uit de hand. Bij een confrontatie tussen de betogers en de politie raakten acht mensen gewond. Meer dan honderd demonstranten werden gearresteerd. Volgens autoriteiten zijn de terminals in de haven weer open en verloopt alles weer normaal. Oakland is de vijfde havenstad van de Verenigde Staten. Aan de voet van de Mount Everest is een groot aantal bergbeklimmers gestrand door het slechte weer. Door de dichte mist kunnen er al vier dagen geen vliegtuigen landen op het vliegveld van het Nepalese stadje Lukla. Zo'n 1200 bergbeklimmers, gidsen en sherpa's kunnen daardoor niet weg. Ze slapen op het vliegveld of in de ontbijtzalen van de hotels in Lukla, dat op ruim 2800 meter hoogte ligt. Het Japanse bedrijf TEPCO krijgt miljarden euro steun van de overheid. De minister van Economische Zaken maakte bekend dat de eigenaar van de kerncentrale in Fukushima ruim 8 miljard euro krijgt. TEPCO had vorige week om de steun gevraagd. Het bedrijf leidt dit jaar miljarden euro's verlies. Dat komt mede door schadevergoeding die moet worden betaald aan de slachtoffers van de ramp in maart. Door de grote hoeveelheid radioactiviteit die er toen vrijkwam, moesten duizenden mensen in de omgeving worden geëvacueerd. Als tegenprestatie voor de financiële steun moet TEPCO de komende jaren gaan reorganiseren. Het weer droog, vanuit het zuiden steeds meer zon, vrij veel wind. Het wordt vandaag 15 tot 17 graden. Morgen veel bewolking, ook af en toe een bui. Maar de temperatuur blijft steken op 15 graden. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Bussum en Muiderslot.